Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een asielzoekerscentrum in het Utrechtse Overberg zijn vannacht twee vechtpartijen geweest. Even na middernacht kwamen twee groepen tegenover elkaar te staan en brak de eerste vechtpartij uit. Later gebeurde dat nog een keer. Zeker twee asielzoekers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn twee asielzoekers opgepakt die hierbij betrokken zouden zijn geweest. Meer dan 15 politieauto's uit verschillende regio's kwamen op de melding af... en er werd een helikopter ingezet voor assistentie. Duitsland heeft een akkoord bereikt over de vluchtelingencrisis. Bondskanselier Merkel maakte dat gisteravond bekend na een gesprek met alle deelstaten. Die krijgen allemaal 670 euro per maand per vluchteling. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw... en 350 miljoen voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. De deelstaten hadden zelf om de vergadering gevraagd... omdat ze bang zijn dat ze de grote stroom van vluchtelingen naar Duitsland niet aankunnen. Ze drongen daarom bij Merkel aan op meer geld. Een gemeenteraadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Purmerend is gisteravond afgelast omdat burgers stampij maakten in de raadzaal. De politie stuurde de aanwezigen naar buiten. Ook in het Brabantse dorp Oudenbos houdt de opvang van vluchtelingen de gemoederen bezig. Daar kwamen gisteravond honderden mensen naar een speciale vergadering van de gemeenteraad over de komst van een asielzoekerscentrum. China gaat de broeikasgassen aanpakken. Dat melden bronnen binnen de Amerikaanse regering aan de New York Times. Volgens de krant gaat China in 2017 over op een systeem met emissierechten... waardoor de totale uitstoot van de grootste vervuiler ter wereld wordt verminderd. Tot nu toe wilde China zich nog niet vastleggen op het verminderen van de CO2-uitstoot. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is zo'n 10 graden.